ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Minister Faber van Asiel en Migratie denkt nog steeds dat ze de noodtoestand uit kan roepen om asielmaatregelen te nemen. Volgens haar zijn er nog steeds buitengewone omstandigheden. Wat is die onderbouwing dan? Want geen van de ambtenaren zei dat het überhaupt mogelijk is. Eh, dat is niet helemaal waar. Oh. Dus nee. Eh, Vertel. Ja, dat ga ik u vertellen. Eh, er stond bij dat het dan moet ik even goed denken dat ik het goed tegen u zeg... dat het niet makkelijk was te onderbouwen dat wil niet zeggen dat het niet kan. Bij het uitroepen van een noodtoestand, bijvoorbeeld bij de coronacrisis... kan de minister al maatregelen nemen zonder dat de Tweede en de Eerste Kamer... daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. En veel Kamerleden zijn daar kritisch over. Het ging er daarom ook lang over in het debat gisteren. In de Amerikaanse staat Kentucky is een rechter doodgeschoten in de rechtbank. En de hoofdverdachte is een lokale sheriff. Hij had ruzie met de rechter en ging zijn kantoor binnen, waarna er schoten werden gehoord, zegt deze Amerikaanse verslaggever. They don't know why that argument was happening, but they said that that argument happened and they heard multiple gunshots. And then that's when the sheriff came out and they saw Judge Mullins in there with multiple gunshots to him and he was pronounced dead on scene. En waar die ruzie precies over ging, dat is nog niet duidelijk. Een automobilist is vannacht een huis binnengereden in Feyenaard in Brabant. De bestuurder had een bocht gemist en reed tegen de gevel aan. Hij had ook te veel gedronken. En de bewoonster van het huis zat op de bank, maar raakte niet gewond. En rond deze tijd maakt bondscoach Ronald Koeman de voorselectie bekend voor de Interlands van Oranje. In oktober volgende maand dus speelt het Nederlands elftal in de Nations League tegen Hongarije en Duitsland. Het weer en nog. Ja, het is een lekker zonnig dagje vandaag met een graad of 23. Morgen opnieuw veel zon en ongeveer even warm dan. Zondag iets meer kans op bewolking en ook wat buitjes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.